Levi van Eck met het NOS-journaal. Denemarken gaat zijn grensovergang met Duitsland en Zweden strenger controleren. Aanleiding zijn de explosies afgelopen woensdag... in de buurt van de Israëlische ambassade in Kopenhagen. Die blijken te zijn veroorzaakt door handgranaten. Drie jonge Zweden zijn aangehouden. Eén daarvan is inmiddels weer vrij. De andere twee worden verdacht van terrorisme. Een dag eerder was de Israëlische ambassade in de Zweedse hoofdstad Stockholm beschoten. Justitie in Zweden onderzoekt of er een verband is tussen beide gebeurtenissen. Op vliegbasis Eindhoven is het tweede vliegtuig uit Libanon geland met gestrande Nederlanders. Het toestel had 170 mensen aan boord, onder wie ook passagiers uit België, Frankrijk, Oostenrijk en Spanje. Ook de twee Belgische journalisten die donderdag gewond raakten toen ze tijdens hun werk in Beirut door een menigte werden aangevallen, vlogen mee. De situatie in Libanon wordt steeds gevaarlijker door Israëlische aanvallen. De eerste repatriëringsvlucht landde gisteravond. Meer Nederlandse vluchten staan vooralsnog niet gepland. Op de A28 bij Utrecht zijn drie mensen aangehouden... die in hun auto mogelijk explosief materiaal vervoerden. Ze zouden ook betrokken zijn geweest bij een schietincident in Zwolle... waar eerder vanavond een huis werd beschoten. Niemand raakte gewond. De A28 was kort tijd dicht tussen Zeist en Utrecht. De auto is weggetakeld voor onderzoek. Of er inderdaad explosief materiaal in de auto is gevonden is niet bekend. In Gieten in Drenthe worden vannacht zo'n 50 asielzoekers uit Ter Apel opgevangen in een sporthal. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is vol en de asielzoekers zouden anders vannacht op het gras moeten slapen. Morgenochtend wordt de groep teruggebracht naar het aanmeldcentrum. Het weer. Vannacht trekt vanuit het zuidwesten wat bewolking over... en daalt de temperatuur naar 2 tot 7 graden.